Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Alle peuters krijgt, heeft minister Ascher afgesproken met de gemeente. Die moeten binnen zes jaar voldoende opvangplaatsen hebben geregeld... zodat ook kinderen van ouders die niet allebei werken... twee dagdelen naar een peuterspeelzaal of crash kunnen. De Sociaal-Economische Raad had 16 uur opvang geadviseerd... maar dat worden er dus acht. Ouderorganisatie Boink is daarover teleurgesteld en zegt dat acht uur per week te weinig is om peuters echt iets te leren. Ook wil Boink er niet zes jaar op moeten wachten, want dan zijn we alweer drie peutergeneraties verder. Wielerjournalist Peter Auerkerk heeft een prijs gewonnen voor het beste sportboek van het jaar. Hij kreeg de Nico Scheepmaker Beker voor zijn boek Etalagecoureur over wielrenner Roy Schuiten. De jury spreekt van een prachtig geschreven biografie, duizelingwekkend gedetailleerd. Schuiten was actief in de jaren 70 en 80. Hij overleed in 2006 op 56-jarige leeftijd. De publieksprijs ging naar het boek Top Show, dat een kijkje achter de schermen geeft bij het tv-programma Voetbal International. De prijs is genoemd naar sportjournalist Nico Scheepmaker, die in 1990 overleed. De Haagse kermis op het Malieveld haalt op Koningsdag speelgoedwapens uit de prijzenkramen. Volgens Omroep West wil de kermis hiermee de politie tegemoetkomen en misbruik van nepwapens op, op de feestdag tegengaan. De politie ziet steeds meer mensen op straat met speelgoedwapens die sprekend op echte vuurwapens lijken. De maatregel van de Haagse kermis geldt alleen op Koningsdag. De Bond van Kermishouders roept exploitanten op om de rest van het jaar alleen speelgoedwapens in vrolijke kleuren weg te geven. Het weer. In de kustprovincies blijft het regenachtig. In Zeeland kan het stormachtig waaien. In het binnenland nemen de buien af.